Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Scholen zouden na de kerstvakantie gelijk weer open moeten... en ook daarna niet opnieuw dicht mogen bij wijze van coronamaatregel. Dat vinden UNICEF Nederland en 59 andere kinderorganisaties... en organisaties in de zorg... Ze vinden dat bij het coronabeleid het belang van het kind een te kleine rol heeft gespeeld. Daarbij komt dat volgens hen niet duidelijk is in hoeverre scholen bijdragen aan ernstige ziekten en de toename van de druk op de zorg. De woningcrisis in Nederland komt voor een groot deel doordat ouderen niet doorstromen van hun gezinswoning naar een kleiner huis. Dat zegt de meerderheid van de gemeenten, blijkt uit een rondvraag van de NOS en de regionale omroepen. Senioren stromen niet door omdat er nauwelijks geschikte en betaalbare huizen voor hen zijn. Daardoor stokt de woningmarkt, zeggen vooral gemeenten in Zuid-Holland, Gelderland, Overijssel en Limburg. In de misbruikzaak rond de Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein... is zijn ex-vriendin Ghislaine Maxwell op vijf van de zes aanklachten schuldig bevonden. Volgens de jury heeft ze Epstein geholpen bij het misbruik... door onder meer meisjes te ronselen. Maxwell's straf wordt later bepaald... maar ze heeft al gezegd dat ze in beroep gaat. Ze vindt dat ze ten onrechte de schuld krijgt van het misbruiksschandaal. En in het hele land houden kappers vandaag ludieke acties tegen de sluiting van hun zaken. Ze vinden dat ze te weinig steun krijgen van de overheid en dat de regels onduidelijk zijn. Volgens branchevereniging ANCO vallen veel kappers buiten de steunregelingen... en durven anderen geen compensatie aan te vragen... omdat ze eerder veel moesten terugbetalen. Het weer bewolkt, vooral in het noorden wat regen. Er staat een stevige zuidwestenwind... En het is erg zacht, 9 graden op de Wadden tot 15 in Limburg. Ook morgen op Oudjaarsdag zacht, bewolkt en winderig. Dit was het NOS Journaal.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 om de opgepakte journalisten van Stand News onmiddellijk vrij te laten. Die werden gisteren bij een inval op de redactie in Hongkong gearresteerd. Forum voor Democratie wil volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen meedoen in 50 gemeenten. Veel meer dan vier jaar geleden, toen de partij alleen meedeed in Amsterdam. En in een schuur bij een huis in Lelystad is zeker 250 kilo vuurwerk gevonden. Deels illegaal professioneel vuurwerk. De politie noemt het levensgevaarlijk om zulke hoeveelheden in een woonwijk op te slaan. De partij is in beslag genomen. Het weer nog, vandaag bewolkt en winderig, soms wat regen, maar erg zacht, 9 tot 15 graden.